Kasper Meijer met het NOS-journaal. 10 tot 15.000 mensen die in de bijstand zitten en schulden hebben... zijn gedupeerd door rekenfouten van gemeenten. Er werd op meer geld beslag gelegd dan wettelijk mag... en het ging om tientallen euro's per maand die te veel werden ingehouden. Dat blijkt uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... en de beroepsorganisatie van deurwaarders. Die beroepsorganisatie roept deurwaarders op om het te veel geïnde geld terug te storten naar de gedupeerden. Maar in veel, in veel gevallen kan dat niet, omdat het geld al is doorbetaald aan schuldeisers. Bij een olieraffinaderij op het Indonesische eiland Java is brand uitgebroken en een grote explosie geweest. Daarbij zijn minstens vijf mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een raffinaderij van Pertamina, een staatsolie- en gasbedrijf van de noordkust van Java. Bijna duizend mensen zijn geëvacueerd. Hoe de explosie kon ontstaan is nog niet bekend. De Duitse bondskanselier Merkel heeft de druk op de Duitse deelstaten opgevoerd om de coronaregels aan te scherpen. In een tv-interview zei ze dat de noodrem niet overal wordt gerespecteerd. Daarmee doelt ze op de afspraak dat de deelstaten bij een bepaald aantal besmettingen scherpe restricties moeten invoeren. Duitsland heeft te maken met een opleving van het virus... maar een aantal deelstaten weigert een strenge lockdown in te voeren... in gebieden waar het aantal besmettingen relatief laag is. Curaçao heeft ook de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. Het elftal onder leiding van Guus Hiddink versloeg Cuba met 2-1. De Curaçaose doelpunten werden gemaakt door Leandro Bacuna en Charlison Benschop. Curaçao zit in een pool van vijf landen en alleen de nummer 1 gaat door naar de volgende ronde. 5 juni speelt de ploeg de volgende wedstrijd tegen de Britse Maagdeneilanden. Het weer. In de ochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden komen nog wolken voor. Later wordt het vrijwel overal zonnig bij 14 tot lokaal 20 graden.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 Op dit moment zijn ze aan het bergen. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Helaas gaat dat niet filevrij. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes 6 kilometer file.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 Als jij straks je eerste vriendje krijgt En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis S'avonds voor de eerste keer op pad er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit. Misschien kijk ik te ver vooruit. Maar Wanneer de drempels komen op jouw pad En het leven niet verloopt zoals je had verwacht De groei komt pas na de pijn Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn Wat jij dan nog één. Zandvoort en de regio.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 Als het niet lukt om het schip vlot te trekken, moeten de containers uiteindelijk van het schip gelost worden. Maar dat zou heel veel tijd kosten. Bij een olieraffinaderij op het Indonesische eiland Java is brand uitgebroken en een grote explosie geweest. Daarbij zijn minstens vijf mensen gewond geraakt. Het weer. In de ochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden komen nog wolken voor. Later wordt het vrijwel overal zonnig bij 14 tot lokaal 20 graden. So. therapy for me.